purperen nekkerste rokjes, paardjes, want zij komen niet tot boven aan de knie. Zie je purperen nekkerste rokjes draaien naar achter en naar voren, Zo gaat het dit maar door. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Wees gerust, het kan geen kwaad. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Als we dood zijn, is het te lang Hey! iedere ritme tussen rokjes, paaien, goud en broderie. voor boven aan het diep, iedere met de rokjes, draaien naar achter en naar voor. Zo gaat het steeds naar voren. Niet de vlakken uit de kermis is in het land. Het is nu feest voor groot en klein, voor elke land en stand. Een jongen zoekt een meisje om naar het bal te gaan. En klinkt het leuke wetje, dan zingen ze spontaan. Iedereen netjes zijn rokjes, is kant en broderie, tot boven aan hun drie. Iedereen netjes zijn rokjes, draaien naar achter en naar voren. Zo gaat het dit maar laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan. Wees gerustig, kan geen kwaad. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Als ze dood zijn, is het te laat. pirouetten tussen draai draaien naar achter en naar voor. Zo gaat het niet maar door. maar draaien, laat ze maar gaan. Als we dood zijn,